Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS openen het Nationaal Monument MH17. Dat bestaat uit een herinneringsbos met een boom voor elk slachtoffer en een gedenkteken. Een man van 38 moet 18 jaar de cel in voor het doodsteken van een Feyenoord-supporter in 2003. De dader werd ook veroordeeld voor nog drie berovingen. De man sloeg in een half uur tijd vier keer toe. Als laatste overviel hij Feyenoord-fan Udo van Aken, waarna de man hem doodstak. De dader meldde zich vorig jaar bij de politie en zei dat hij die Feyenoord-fan had doodgestoken. 19 mensen die terugkwamen van het Zwarte Cross Festival hebben een boete gekregen. Ze hadden te veel alcohol in hun bloed zitten. Vier van hen moesten hun rijbewijs inleveren. Vorig jaar werden 26 bestuurders betrapt. Door bosbranden in Montenegro zijn 300 mensen geëvacueerd. De branden woeden aan de kust. De meeste mensen werden met boten geëvacueerd. Volgens ooggetuigen sprongen sommige mensen de zee in om in het water op hulp te wachten. Een Engelse vrouw heeft jarenlang rondgelopen met 27 contactlenzen in één oog. Het waren weggooilenzen, maar ze vergat ze eruit te halen of had niet in de gaten dat ze waren blijven zitten. Een oogarts onderzocht haar voor een staaroperatie en ontdekte een blauwe massa. De lenzen werden niet eerder ontdekt, omdat de Engelse vrouw nooit op afspraken met de oogarts kwam. Dan het weer nog. Op de meeste plaatsen droog en veel zon. Het is 20 tot 24 graden. Ook morgen droog, iets warmer en woensdag kan het tropisch worden. Maar in de loop van de middag kan het gaan omweren.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 It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all for a drink? my brain. Lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lying in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night. Lying in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright. Lying in the morning sun. I could be king and sing like a fat soul for what worth from the planet Earth in an opera house, but I'm alive.